Maar op een paar van die scholen krijgen kinderen ook extreme opvattingen mee, zegt onderwijsminister Wiersma. Dat betekent dat je door de week misschien leert dat mannen en vrouwen gelijk mogen zijn. Dat je heel hard je best op school moet doen, maar door de week leert dat je dat vooral niet moet doen. Dat je als vrouw geen bankrekening mag openen. Dat je in Nederland leert dat je verliefd mag worden op wie je wil. Maar dat je in het weekend leert dat je eh, iemand die homoseksueel is vooral van een flatgebouw moet gooien. Dat staat haaks op Nederland. Dat zijn wij niet. Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat dat vraagt ingrijpen en dat moeten we doen. De scholen worden nu niet in de gaten gehouden door de onderwijsinspectie. De minister wil dat dus veranderen. In Amsterdam stoppen ze per direct met een proef... waarbij agenten op bepaalde plekken iedereen mochten fouilleren. Volgens minister Halsema is de politie de fout ingegaan. Agenten checkten in een jongerencentrum of bezoekers wapens op zak hadden... terwijl fouilleren daar helemaal niet mocht. Halsema zegt dat de politie sorry heeft gezegd tegen het jongerencentrum. Een bezoekje aan de dierentuin in Berlijn is er voorlopig niet bij. De zoo gaat een paar weken dicht vanwege vogelgriep, schrijven Duitse media. Er is één geval van vogelgriep ontdekt. Het is niet duidelijk of er meer dieren besmet zijn. De dierentuin gaat op slot om te voorkomen dat bezoekers de ziekte verspreiden naar huisdieren en andere vogels. En daklozen hoeven dit weekend niet bibberend van de kou buiten te slapen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de winteropvang geopend... omdat de temperatuur onder nul kan komen. We hebben plaats voor, eh, voor 50 man. Eh, vaak gaat het nieuws heel snel. Zeg maar, dus op dit moment dan, eh, zijn de mensen op de hoogte zeg maar, dat vanavond dat we open gaan. Dus gisteren hadden we al een vroege bezoeker. Die zei van, hé, hey, morgenavond is het feest. Morgenavond dan, kunnen we weer terecht. De daklozen krijgen een bed, een douche, warme maaltijd en een ontbijt. Dan nog het weer. Het wordt een stuk kouder vanavond.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 staan nog wel 10 minuten in de file. Op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel... is een ongeluk gebeurd. Vanaf Watergraafsmeer is de verdraging ongeveer 10 minuten. En ook op de A10 aan de noordkant van de stad tussen Volendam en de Koentunnel...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 Amsterdam stopt per direct met preventief fouilleren, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Aanleiding is dat er ook wapencontroles zijn gehouden buiten de aangewezen veiligheidsrisicogebieden, waaronder in een jongerencentrum. Hongarije dreigt tegen een EU-lening van 18 miljard euro aan Oekraïne te stemmen. De Hongaarse premier Orbán vindt het onterecht dat hij minder EU-geld krijgt... omdat Brussel hem niet democratisch genoeg vindt. Formule 1-coureur Daniel Ricciardo keert terug bij Red Bull Racing. De Australiër wordt volgend jaar reservecoureur achter Max Verstappen en Sergio Perez. De 33-jarige Ricciardo vertrok vier jaar geleden bij Red Bull. Het weer in het zuiden bewolking en regen. Vanuit het noordoosten wordt het koud. In Groningen plaatselijk min 4. Morgen vrij zonnig en 1 tot 5 graden. ritme van zon.